Dat zei hij vanaf zijn vakantieadres in Amerika, waar hij heeft gesproken met minister Napolitano van Binnenlandse Veiligheid. Er zijn nu nog bezwaren tegen het gebruik van de bodyscan, omdat ermee door de kleding heen wordt gekeken. Heersballing verwacht dat de bezwaren snel verdwijnen als de controle is geautomatiseerd. In Iran staat een vliegtuig klaar dat geestelijk leider Ghamenei en zijn gezin naar Rusland moet brengen, mocht de situatie in Iran uit de hand lopen. Dat heeft de wereldomroep vernomen van een Iraans persbureau. Het conflict in Iran tussen hervormingsgezinden en aanhangers van de regering loopt steeds hoger op. Een belangrijke oppositieleider krijgt tegen de gewoonte in geen bewaking meer, wat in feite een vorm van huisarrest is. De politie in Malawi heeft twee mannen opgepakt omdat ze zich verloofd hadden. Homoseksualiteit is verboden in het conservatieve land in Zuidelijk Afrika. Er staat een gevangenisstraf op die kan oplopen tot 14 jaar. De arrestatie volgt op de verlovingsceremonie afgelopen zaterdag die veel bekijks trok. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Tielf heeft Steven Groothuis de 1500 meter gewonnen. Hij verwierf daarmee een ticket voor die afstand op de Olympische Spelen in Vancouver. Net als Simon Kuipers, Mark Tuitert en Zwem Kramer. Er Erben Wennemars kan deelname aan de winterspelen vergeten. Bij de vrouwen zijn Annette Gerritsen, Margot Boer en Lorien van Riesen verzekerd van deelname aan de 500 meter in Vancouver. Gerritsen won die afstand op het kwalificatietoernooi. Marianne Timmer maakt ook nog een kans op deelname aan de Spelen. Die kans krijgt ze op het tweede Olympische kwalificatietoernooi volgende maand. Het weer. Het KNMI geeft een voorwaarschuwing voor extreem weer. Een neerslaggebied boven het zuiden van het land trekt langzaam naar het noorden...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 Eh, de, de, eh, de, de, de uitzending vandaag zal worden gepresenteerd door Fred Kroonsberg en ik zal de techniek doen. Ik heb alleen de eerste nummers eventjes op mij genomen vanwege het winterse weer. Eh, dan gaan we nu verder met Erik Vloeimans. begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. luisterde naar het magische duo, maar dan achter elkaar. Eerst Louis Armstrong en daarna Ella Fitzgerald. Every time we say goodbye. Ja, van Ella gaan we natuurlijk nog meer horen in deze uitzending, want zij gebruikt haar stem echt vaak als een instrument. Net hoorde je dat niet, maar we gaan nog een keer iets van haar draaien waar ze gaat sketten. En dan hoor je gewoon dat Ella Gerald dol is op zingen en geniet van haar stem. En zij buit ook alle mogelijkheden uit. Maar we gaan eerst een walsje maken en dat doen we met de Ramsey Lewis Trio met Tennessee Waltz. was wat dat van Ramsey Lewis Trio. Met een bezetting van Ramsey Lewis op de piano. L.D. Young op de bas en de cello. En Isaac Redhold op de drums. Ik kondigde het al aan, Ella Gerald in een hele gelukzalige bui. Want haar emotie zit puur in de keuze van de noten en het ritme. En ze kan heerlijk sketten. Laten we gaan luisteren naar het nummer Wave. do wow, wow. Beep, beep. Boom, boom. The gong, gong, gong, gong, Bye-bye. Marlene, baby, tall and thin, sweet little boom, boom, boom, da da da, woo, woo, Shaggy da da da da da da da da wee ba my little gypsy sweetheart. Shaggy da da da da da da da bum dum, shaggy dibby dip bum ba ba bum ba ba doop doopy doo woo woo woo woo to dawn, having a heat wave, that Montreux heat wave. Video. A department store dummy. Can I get you 20? Y'all ain't it for the money, honey. Only oh, in it for the money. Smith word ik altijd vrolijk. En het nummer Only In For The Money was erg sterk gebracht. En het was geblazen hier in de studio. Jimmy Smith, hij werd geboren op 8 december 1928 en overleed helaas in 2005. Heel veel platen zijn hem op, van hem verschenen op de Blue Note bijvoorbeeld. Echt aan te bevelen. Vanmiddag gaan van half drie in de Zandvoortse Jazztempel Tempel de Krocht. Alweer het derde concert van seizoen 2009-2010. En optreden eh, wordt verzorgd door Shirma Rouse. Dat is een uh, scheikundige eigenlijk, maar die is zangeres geworden. En de chemie is er absoluut, want eh, het verhaal gaat dat ze vanmiddag de ballen uit de kerstbomen gaat zingen. Dus daar moeten we natuurlijk allemaal naartoe. Als u dat wil en u betaalt een entree van 15 euro, dan bent u vanmiddag om half drie hartelijk welkom. Want dan begint het al, dus eerder aanwezig natuurlijk in Theater de Kocht aan de Grote Kocht 41 in Zandvoort. En wie meer wil weten over het verbluffende programma 2009 2010 die gaat gewoon naar www.jazzinzandvoort.nl Helaas, ik heb geen eh, cd van Sherma Rouse, maar ik heb wel een prachtig nummer hier op de draaitafel liggen. Het gaat namelijk om de bekende Cecilia Evora. Een diva op blote voeten wordt ze genoemd. Ze heeft een eh, wereld veroverd met een diepe altstem om niet te vergeten, waarop zij de zodanen weten vertolken, eh, zie je daarin melancholie, nostalgie en heimwee. Ook flirt zij met Braziliaanse en Latijnse invloeden. Bijzonder is dat de zangeres op de nieuwe cd eh, hulp krijgt van componist eh, Fatih Salama. Laten we gaan luisteren met heel veel plezier. Moja roupa e mă infronta sem porque vou te trublar Boca comete a geneira Nem boca tava pra se mentira Tudo menininha tardocer Da desgraça e coisa semente Moja roupa e vou infronta sem porque vou te trublar Boca comete a geneira Nem boca tava pra se mentira Tudo menininha tardocer Da desgraça e coisa semente Ozinha para essa luz vou enfrentar Ozinha, boca rouba, boca mata. Sempre na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, e tu é-me crepecheu. Sempre na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, e tu é-me crepecheu. É pai, bo, pai, vou enfrentar. Tem porquê botar trucar. Boca cometer é asneira, nem boca tava para sementeira. Tudo nininha tarde ou cedo desgraça e goza sem medo. Vai, vou, é pai, vou enfrentar, sem porquê vou te atroplar. Boca comete geneira, nem boca tava pra sementeira. Dormirinha tá docente, desgraça e goza sem medo. Ozinha, para essa luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca matar. Sempre na juventude, este problema tá acontecendo menininha de Nossa Senhora e como cresceu. Sempre na juventude, este problema está acontecendo. acontecer. Menininha de Nossa Senhora e como cresceu. ninguém bota botar trublar. Boca a geneira nem boca tava pra sementeira. Rotininha tarde tá ou da desgraça e goza sem medo. Ou é bom pai, bom enfrentar, sem porquê botar trublar. Boca a geneira nem boca tava pra sementeira. Rotininha tarde tá ou da desgraça e goza sem medo. Ozinha, para ser luz, vou enfrentar Ozinha, boca rouba, boca mata. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Minha de Nossa Senhora, ai que não cresceu. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Minha de Nossa Senhora, ai que não cresceu. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Minha de Nossa Senhora, ai que não cresceu. juventude. Wat een veelzijdigheid, deze Ry Cooder, die geboren is op 15 maart 1947 in Los Angeles. Hij is een beroemde Amerikaanse gitarist en producer. Hij is natuurlijk bekend, hoorde ik net ook, van eh, de bekende Buena Vista Social Club, waar hij ook het, uh, eigenlijk de initiatiefnemer van is. Zijn band, wordt er wel eens gezegd. En hij zorgt natuurlijk voor prachtige filmmuziek. Ik heb die film gezien. Dat was eh, Paris, Texas. Dat is alweer heel wat jaartjes geleden. Maar een, hele trage, maar eh, enorm invloedrijke eh, film. Prachtig. Ik draai daarvan een nummer, nummer 4. Cancion Mixteca. cd in mijn handen van Eric Clapton. En eh, een belangrijke mededeling is toch wel dat hij 29 mei in 2010 gaat optreden in het Gelderdoom bij Arnhem. En hij doet dat samen met eh, gitarist en organist Steve Winwood. En eh, als we de informatie kunnen geloven, dan heeft hij Jimi Hendrix leren improviseren. Nou, dat is nogal wat. Dus als je daar naartoe wil, Ga vooral sparen, want de prijzen liegen er niet om. Vanaf 119 euro pp. Laten we gaan luisteren naar Eric Clapton en dat helemaal voor niets met Walking Blues.